7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-minister Donner zegt dat duizenden gezinnen onbehoorlijk zijn behandeld door de Belastingdienst. Niet alleen de 300 vermeende fraudegevallen die hij heeft onderzocht. Hij vindt dat ze allemaal recht hebben op schadevergoeding. Volgens Donner concludeerde de Belastingdienst veel te snel dat mensen fraudeerden met toeslagen... en moesten ze ten onrechte duizenden euro's terugbetalen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de stikstofplannen van het kabinet. Wel heeft bijna de hele oppositie kritiek. De PVV, Forum voor Democratie en SGP vragen zich af of de maatregelen echt nodig zijn. De linkse oppositie vindt dat er te lang is gewacht met het nemen van maatregelen. De nieuwe Nederlandse F-35 heeft waarschijnlijk niets overgehouden aan het blusschuim... waarmee het vliegtuig twee weken geleden werd onthaald op de vliegbasis Leeuwarden. Het toestel had met water verwelkomd moeten worden... maar iemand drukte per ongeluk op een verkeerde knop. De angst was dat de motoren door het blusschuim waren beschadigd... maar dat valt mee. De dood van de Rotterdamse scholieren Humera was geen moord, zegt verdachte Bekir E. Hij vertelde in de rechtszaal dat hij niet van plan was het meisje te doden. en wilde naar eigen zeggen alleen op haar benen schieten om te voorkomen dat ze zou wegrennen. Duitse ouders worden verplicht hun kinderen te laten inenten tegen mazelen. Anders mogen de kinderen niet naar de opvang... of krijgen de ouders een boete tot 2500 euro. De Bondsdag heeft met de verplichting ingestemd... omdat de vaccinatiegraad in Duitsland, net als in Nederland... onder de 95 ligt. In onder meer Frankrijk, Italië en Polen... is inenten tegen mazelen al verplicht. Het weer, bijna overal droog. Vannacht in het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Morgen opnieuw bewolkt en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Baarn en Hilversum Noord. De vertraging is 10 minuten.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 En ik hoor al wat muziek. Jongens, zijn jullie daar? Ik neem aan van wel. En een hele goede avond en hartelijk welkom bij de Ondernemerschala 2019 live vanaf het eh, haven van Zandvoort in Zandvoort, aan, aan het Zandvoortse strand. Vandaag eh, gaat er een heel mooi evenement eh, plaatsvinden voor ondernemend Zandvoort en wij als ZFM Zandvoort zijn daar live bij. De genomineerden voor de Ondernemersprijs 2019 zijn in categorie horeca, Eetcafé Het Zand, Noble Tree Café, en sushi-restaurant Siso Lounge. In de categorie overige zijn het Fotostudio Zandvoort, Zandvoort Makelaars en het raceteam van Zandvoort. Verder hebben we ook nog een categorie in retail. Dat is ABC en More. De dierenwinkel Zandvoort en Sea optiek Afgelopen week eh, heeft u ze allemaal aan het woord kunnen horen bij Zandvoort Lunch en hier op de Zandvoortse Radio. De organisatie is aan het woord geweest en de organisatie is er ook echt klaar voor, voor het ondernemerschalen. ondernemerschala. De soundcheck is gedaan en wij zijn er ook klaar voor als CFM Zandvoort. In ieder geval, we gaan eh, lekker even nog naar eh, muziek luisteren en dat gaan we doen dankzij onze technicus Jelmer en ehm, Thomas. Ja, u luistert naar Perfect Lonen hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station voor uw regio. En wij zijn het geluid van Zandvoort. En dat eh, kan u bijvoorbeeld ook merken aan ons bezoek aan de Ondernemers Gala 2019. Vandaag zijn wij live aanwezig bij het Ondernemers Gala. En eh, de genomineerden zijn eh, zometeen in aantocht vanaf half acht. Kan iedereen binnenlopen bij het haven van Zandvoort. En dan zal u van ook, ook vanaf half vanaf half acht ook live hier op ZFM hun aan het woord horen. En eh, verder zullen wij ook een verdere voorbeschouwing geven. Na de voorbeschouwing eh, zal om half negen de ondernemersprijzen eh, prijzen uitgereikt gaan worden. En dat kan u live volgen met een klein beetje verslag van Roy van Vuringen en Dolly Tempierik. Verder zal het evenement om half tien eh, afgelopen zijn rondom de evenement. De prijzen die er uitgereikt gaan worden. En daarna zullen wij tot 10 uur een kleine nabeschouwing geven met de winnaars aan het woord. In ieder geval, wij zijn erbij live van ons de ondernemerschala. Mijn naam is Roy van Buringen en we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. En dan komen wij zometeen bij u terug. baby Quit playing games with my komt aan het woord. En dat doen we allemaal in vorm tot eh, half ehm, half negen eh, in een voorbeschouwing. Daarna gaan we over naar de grote prijsuitreiking. Die zal duren tot half tien à tien uur. En dan verwacht, kan u van ons nog een nabeschouwing verwachten met natuurlijk de grote winnaars. In ieder geval, dit is ZFM Zandvoort aanwezig van de haven van Zandvoort.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 I'm going to name him Hello. Bill or George, anything but Sue. <laughs> Goedenavond allemaal en wat fijn dat u luistert. Het wordt, het, oh ja, het wordt, ja, nee, ik, ik, wil wel zeggen, het belooft een hele spannende avond te worden, maar het wordt een hele spannende avond. Zojuist eh, kwamen Robin Witte met eh, zijn vrouw Diana binnen. Die hebben vandaag het eh, beeldje weer terug moeten geven. Het beeldje van het haringmeisje, want ja, het is maar voor een jaar dat je ondernemer van het jaar bent. Anders werd je wel ondernemer van de eeuw. Maar, eh, dus die zijn ook aanwezig. Ook helemaal mooi in uh, gala-kleding. Heel feestelijk. En het is natuurlijk, Roy, fijn hè, dat het prachtig weer is, hè, toch? Gelukkig Gisteren was een andere verschrikkelijk. Want we waren natuurlijk allemaal bang, omdat de dresscode hier feestelijk chic is. Dat ja, iedereen gaat waarschijnlijk natuurlijk toch vandaag naar de kapper, mooie kleren aan. En als je dan met storm en regen hier naar beneden moet komen, dan blijft er allemaal niet veel van over. Maar goed, gelukkig, gelukkig eh, hebben de weergoden zich bedacht en die werken mee. ik vond, eh, wat vond jij van de entree trouwens, als je zo naar beneden loopt? Lichtjes. Echt hè? Is weer aandacht aan besteed. Ja. Sowieso, de entree is ook hartstikke leuk. Want als je al binnenkomt, word je natuurlijk door de gastvrouwen en gastheren verwelkomd. Ja. Eh, verder komt uh, ook door en dan kan je jas lekker ophangen en dan zie, ben je natuurlijk Facebook zien. Ja. Uh, eh, ja, staat fotograaf Patrick staat klaar om eh, voor een rode loper zelf een foto te maken die dan weer op de Facebookpagina van Zandvoort Promotions terecht Ja, van Beach Promotion. Ja, Beach Promotion. hartstikke leuk ondertussen ja, zie je ook de genomineerden binnenkomen, zoals Teamweek eh, is alweer binnen. Ja, Michelle en Anita, die zijn net gearriveerd en die gaan nu op de foto. Kijk, ze stralen met z'n tweeën. Alle twee eh, een prachtige bril uit hun collectie uitgezocht voor vanavond. Hè? Eh, zometeen gaan we ook zeker hun vragen op de zin. We hebben vanmiddag een al gespeeld op de radio. Ja. Zo komen ook zo meteen nog aan het woord. Je had het net ook over autobedrijf Zandvoort, hè? Ja, ja die hebben we ook zo'n keer zeker even antwoord eh, hoe het nou is geweest. Eh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe zij dat de afgelopen jaren hebben ervaren. Want het is natuurlijk toch een heel gebeuren als je... Het is natuurlijk toch een heel gebeuren als je zo'n prijs in de wacht sleept. Ze waren dan vorig jaar ook helemaal buiten zinnen. Kan jij je dat nog herinneren, Roy? Ja, nee, zeker. Ja, en daar hebben we Michel en Anita. Daar zijn ze. Hi, goedenavond. En gefeliciteerd alvast met jullie nominatie, hè? Ja, geweldig. Oh, Roy gaat van alles vragen. Spannend, hè? Ja, ik vind het zo het zo lief. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht dat is toch eh, dan, dan blijkbaar je al die jaren. Het zit net echt heerlijk. dus het is heel oud fruitje. Het is toch niet te meten, en Dan ga ik even op het zoeken. <laughs> <laughs> Bissel is een hele leuke avond om mee ik ben zo benieuwd. Hoor niks. Ik heb het nog niet. Weet je Hey, jongens, geniet ervan en uh, tot later dan, hè? Ja. ja. met je thuis komen. I feel like Wonder Woman kicking as a reason, thunder burning up my feet, running crying.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 Now why can not I be just an ordinary girl? Bread cheese for breakfast every day. Show my cooking skills off cause I'm in love with my oven glove. Give something to the starve. I'm going crazy, never lazy. My life is wonderful. The coffee, two sugars, and the bowl in the beautiful. I'm still single, but I feel ditched. niet hè, als je draait. Iedereen ziet er wel heel uit, Nou ja, er komen inderdaad steeds meer mensen binnen. U zult het ongetwijfeld ook horen aan het achtergrondgeluid. Heren allemaal eh, prachtige insmoking in smoking of hun eh, mooie overhemdje aan. Allemaal mooi gekapt, allemaal mooi verzorgd. Dus ik ben benieuwd eh, hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Het begint langzaamaan een beetje drukker te worden. Ja, zeker. Eh, ik geloof dat eh, Roy zijn eh, microfoon het niet doet. Ehm, nou, de hele, hele haven van Zandvoort is min of meer omgebouwd. Er is een kleine metamorfose geweest. En in het middenstuk bij het podium, daar staan alle stoelen voor de VIP's. En de VIP's zijn natuurlijk de genomineerden van vanavond. Die staan daar lekker in het zonnetje. En zo langzamerhand zie ik ook daar wat dames binnen. En deze is natuurlijk iedereen die gaat naar de fotograaf toe om eh, mooi op de foto te komen. Even kijken hoor, want er gaat hier iets, gaat er iets mis of niet? Of zit je aan het verkeerde stekkertje, Roy? <laughs> Ik denk dat wij gewoon weer even een muziekje gaan draaien. En dat we straks bij u terugkomen als we eh, weer bekenden zien of als we iets leuks te melden hebben. Dan zijn we direct bij u terug. Tot straks. Tot straks. dames en heren, bij de ondernemerschala 2019 hier in de haven van Zandvoort. Uh, ondertussen is aangeschoven Robin Witte. Welkom. Goedenavond. Ja, hoe is het om eh, een jaar later hier weer te zijn, maar dan om je haringmeisje in te leveren? ja, het is toch een eh, gemengd gevoel. als degene die hem straks wint hetzelfde overweldigende uh, beleving heeft als wij hebben dit afgelopen jaar onwijs leuk. Eh, de reacties van eh, mensen uit het dorp vandaan. Eh, de kaarten, de bloemen. echt onwijs gaaf. Dus het heeft jullie wel eigenlijk wat gebracht als bedrijf? zeker. En dan weet je ook weer van hoe je met je klanten staat. hoe de mensen over je denken. gewoon heel positief. Heel leuk. Ja. Dat, dus ik hoop dat degene die straks wint hetzelfde krijgt als wij krijgen. Ben je ook betrokken geweest in de afgelopen maand in, de, in, de, ja, in het nieuwe de stemmingsronde en zo? Nee, helaas. Dat heeft eh, een beetje te maken met de eh, drukte en de afwezigheid eh, van mijn vader niet verder over uitweiden. Gewoon helaas niet. Maar in ieder geval zo zometeen inleveren. Ehm, heb jij al een klein ideetje wie je denkt dat het gaat worden? Geen flauw idee. Ik vind het eigenlijk allemaal uh, hele sterke partijen. En ik gun het ze eigenlijk allemaal. Ja als eh, jullie het eh, haringmeisje in de winkel hadden staan, hè, vroegen mensen nog wel eens eh, van nou, goh, wat is dat precies? nee, niet echt. ja, passanten, bijvoorbeeld Duitsers, Fransen die in de zaak kwamen. Viel, waar heeft dat mee te maken? de mensen die in Zandvoort wonen, die zijn eigenlijk bijna allemaal wel bekend met het haringmeisje. En weten ook van, ja, wat het gevolg is als je dat beeldje gewonnen hebt. En waarom je gewonnen hebt. Verder, ehm, je gaat eh, zo meteen lekker netwerken. Iedereen zal nog even naar je toe komen van, goh, je moet afscheid nemen ervan. Maar eh, ik wens je een hele fijne avond. En eh, toi toi toi voor de komende tijd weer. Dankjewel, fijn. En, ja, fijne avond. Dankjewel. Super, dankjewel. En dat was Robin Witte van autobedrijf Zandvoort. En ja, we gaan even muziek draaien. En dan komen we zo meteen weer bij terug met de volgende genomineerde of gast. nog, nog een dag niet heb geleefd. Dus verrast me maar weer, ook al doet het soms zeer. daar zijn we weer bij de Ondernemerschala 2019 in de haven van Zandvoort. Ondertussen is aangeschoven Barry van Noble Tree. Begint de spanning nu te komen, Barry? Ja, zeker Roy. Uh, begint zeker te komen. We zijn het aangekomen. Biertje erbij. We zijn met een mannetje of zes. En eh, de spanning stijgt. Leuke foto gemaakt. Mooie foto gemaakt. Iedereen stond er goed op. Dus eh, het begin is er. Ja, ik zei het net al, net begonnen eigenlijk en nu al genomineerd als ondernemer van het jaar 2019. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt bijzonder. Dat voelt wel eh, in de zin van eh, gewaardeerd. Zo kort inderdaad, net geopend. Ehm, proefgedraaid, proef gedraaid, gekeken hoe het ging en eigenlijk dus voor iedereen goed bevallen. Waardoor ze eh, denken van hé, hey, dat Nobel 3, daar, daar gaan we op stemmen. Hoe groot zijn je kansen denk je? Ja, dat is heel lastig. Dat is heel moeilijk om in te schatten. Ehm, ik heb geen idee. Nee, ik zou het echt niet weten. Was even een strikvraag tussendoor. Ehm, wat, eh, wat denk jij wat, jou, wat jij eh, ondernemer van het jaar eh, maakt? Nou, ik denk sowieso dat iedereen die genomineerd is bijzonder genoeg is om ondernemer van het jaar te zijn. wellicht dat wij ons onderscheiden op een vernieuwende, vernieuwende zaak, vernieuwende inrichting vernieuwend concept. Toch een beetje echt ging het gezonde te gaan. Ja, wellicht dat dat eh, ons kan onderscheiden. Het miste Zandvoort wel, hè? Iets, eh, zo'n concept. Heel veel steden hebben als zo'n concept. Zandvoort miste dat. Dus eh, van tevoren heb je daar goed over nagedacht van nou, ik ga zo'n concept in Zandvoort doen. Of dacht, je, dacht je van nou, ik ga het gewoon doen omdat ik het leuk vind? Nou, in eerste instantie, ik woon natuurlijk ook zelf in Zandvoort. Ehm, dacht ik eigenlijk, ik ga iets doen wat ik, wat ik zelf heel leuk vind. Waar ik al mijn passie in kwijt kan en waarvan ik dacht van ja, dit is iets wat als dit iets zou zijn, zou ik zelf ook gaan zitten. Ik denk dat eigenlijk mijn grootste drijver is geweest om dat risico te nemen. Echt puur van ja, wat zou ik zelf graag willen zien in Zandvoort. En ja, die gelegenheid kwam bij mij. Je gaat ook al lekker eh, meedoen, ook met de zandworters natuurlijk. De ijsbaan komt eraan. Gaan daar ook nog speciale dingen gebeuren rondom de ijsbaan? Eh, uiteraard heel leuk gezeten met de commissie. Eh, ik denk dat we samen wel tot iets heel moois kunnen komen. Sowieso gaat Nobel 3 een team leveren voor de fluitketelwedstrijd. Daar moet je toch wel voor oppassen, want daar zijn we heel erg goed in. En verder nee, ik denk dat wij gewoon echt eh, ja, eigenlijk gewoon een hele mooie samenwerking willen aangaan. Dat de schaatsbaan met ons erbij eh, het plein zo verfrist en leuk maakt ja, dat iedereen daar echt van geniet. Heel erg bedankt, uh, Barry. En nou, ja, wie weet zien we je aan het einde van de avond wel weer hier terug aan deze tafel. Ja, we gaan het zien. Ik ga proberen niet te veel te drinken zodat ik er fris bij sta. <laughs> Dankjewel. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. Uh, I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor million dollar bow, That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit when my niggas fin gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, be, be, one, yep, three. SC and double OP, go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get lost. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel and the chisel. G's to the act, now ladies, see, we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you park it like it's hot.